Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het protest van bouw- en grondbedrijven op het Malieveld in Den Haag is voorbij. De actievoerders worden met hun voertuigen door de politie naar de doorgaande wegen begeleid. Mogelijk ontstaan er nog problemen in de avondspits. Nu rijdt het bouwverkeer expres langzaam over onder meer de A12. Grond in Verzet, de organisator van de actie vandaag... is tevreden met de belofte van het kabinet dat de milieunormen worden versoepeld... om stilgelegde projecten weer op gang te krijgen. Wel vinden de actievoerders dat dat heel snel moet gebeuren. Op de Utrechtse woningmarkt wordt gediscrimineerd, meldt de gemeente op basis van een onderzoek. Particuliere verhuurders discrimineren op basis van afkomst en seksuele geaardheid. Zo worden mensen met een niet-westerse achternaam minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging dan mensen met een Nederlandse naam. 80% van de makelaars was bereid om in te gaan op een discriminerend verzoek. De betrokken wethouder is geschrokken en zegt actie te ondernemen. Het leger heeft in Libanon de belangrijkste toegangswegen in de hoofdstad Beirut vrijgemaakt. Dat gebeurde onder meer met bulldozers. De wegen waren de afgelopen dagen met onder meer tenten geblokkeerd door demonstranten. Al dagenlang zijn er in Libanon protesten tegen het beleid van de regering. Gisteren stapte premier Hariri op. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte economische toestand in het land. De bouw van het AZ-stadion is drie keer stilgelegd door de gemeente Alkmaar... blijkt uit een brief van de gemeente uit 2005. Die stillegging gebeurde omdat, eh, staat, omdat er onder meer aan onderdelen werd gebouwd... zonder toestemming, berekeningen en andere zaken. Ook ontdekten instructeurs ernstige afwijkingen in de constructie van het stadion. De oorzaak zou de hoge tijdsdruk zijn geweest. De gemeente sprak de bouwbedrijven verschillende keren aan op de misstanden. Begin augustus stort een deel van het dak van het AZ-stadion in... en dat kwam toen door slechte lasverbindingen. Het weer op de meeste plaatsen volop zon bij maximaal 10 graden. Komende nacht gaat het dan opnieuw weer licht vriezen. Morgen is het ook zonnig en fris met maxima van 9 graden.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 is ZFM. in the city Call me what you want when you want if you want. And you can call me names me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. You sent me naked pictures from neck down to the waist.